Ja, dit is dus de laatste zomereditie van Donderslag. Welkom, welkom, bienvenue, bonjour. Fijn dat je luistert vandaag. En ja, wat ik al zei, het is de laatste zomerse donderslag. De avonden worden korter en de zon staat lager. En dan eh, tijdens de eerste zomerse donderslag van 30 juni stond de zon nog lekker hoog. Eh, ik ben eh, vandaag bij jullie tot bieruur. En straks heb ik Rob Ricard aan de telefoon. En om half drie is Theo Verrieten natuurlijk weer met zijn bla bla blog. En eh, ja, in de tweede uur komt de donderdis natuurlijk ook langs. En we gaan om kwart voor vier, kwart voor bieren moet ik zeggen gaan weer een lekker recept behandelen. Maar we gaan eerst naar drie uur, want we hebben twee uur net achter ons gelaten. We zijn onderweg naar drie uur. Dat kunnen we doen met een lekker kopje thee en dergelijke, maar natuurlijk ook met goede muziek. En om aan te geven dat dit echt de laatste zomerse aflevering van Wonderslag is... heb ik enkele toepasselijke platen, zoals deze van Gerard Cox. Het is weer voorbij die mooie zomer. Je hebt er maandenlang naar uitgekeken de koude winter wou maar eerst niet om. Traag en langzaam kropen langs de beken. Maar eindelijk daar was hij toch, de zon. De nachten kort, de dagen lang, de ochtend vol van vogelzang. Het scherpe hoge zoemen van een mug dan denk je, ha, daar is die dan. Dit wordt minstens een zomer van een eeuw. Maar lieve mensen, oh, wat gaat het vlug. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mei. Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen maar voor je weet is heel die zomer alweer lang voorbij. Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen ik heb s'nachts al lang weer mijn pyjama aan. Dan had je eens in juli moeten komen. Toen sliepen we s'nachts buiten op het strand. En s'morgens vissen in de zon en zwemmen zo ver als je kon. We voeren met een boot en op zee is jammer dat het overging, het is allemaal herinnering. Daar doen we dan de hele winter maar weer mee. Het is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mei. Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen maar voor je weet is heel die zomer alweer lang voorbij. Ja, we gaan weer op weg naar de herfst. En uh, de zomer zit er alweer op hier in Studio 11. Nog twee uurtjes en dan is het helemaal over. We gaan naar Bill Kirschen en die scheurt met zijn grote vrachtwagen door Amerika. Looking at the world through a windshield. When I was just a little bit a kid, I remember one thing mama said. Daddy sent you all of his love from Frisco Bay. Straatenkaster. Nee, Telecaster. Dat swingt hier weer overheen. Summer in the City. Komen we nu.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 Het is namelijk 1 september. Rob, jij bent aan de andere kant. En ik denk dat jij nog misschien wel een zomerplaatje hebt. De laatste. De laatste. Ja, een tip. Ik ben me dus bewust. Het gaat om een tipje van de sluier, hè? Wat hebben we nu weer voor? <laughs> zal ik, ik zal een tipje geven. is hetzelfde nummer als vorige week. Hetzelfde als vorige week. Ja, maar dat hebben we toch al gedraaid van Janis Joplin? Ja, dan nou, meer zeg ik niet. Oh, en dan moet ik gaan uitzoeken wie allemaal zong. <laughs> Hallo. En dan moet ik weer jij, ben je verkouden geworden? Een beetje hoesterig, ja. Ja, ja, maar die airco moet je wat lager zetten. Ja. Er zijn 2600 uitvoeringen van. En we hebben er nu één gedraaid. Ja, ik wou al zeggen, er zijn zoveel uitvoeringen van de Summertime. Je hebt ook nog van... <laughs> chop, chop, summertime. Die heb je ook nog, weet je hoor. Nou, het is een van die andere <laughs> Oké, nou, dan eh, ga ik even een eh, plaatje draaien en dan kom ik straks bij je terug. Ik heb hier namelijk de Gibson Brothers en het nummer heet Cuba. Tot zometeen. Doei. Gibson Brothers. Ja, dit is alweer een hele mooie uit de jaren 70. En uh, eh, dat nummer van The Temptations. En ik weet nog dat het toen eh, dit een hit was. Dat het toen ook een warme zomer was. Waar we met veel vrienden er, erg veel op uittrokken. En s'avonds hele late zwoele zomeravonden beleefden. En dan draaiden we deze plaat. En die plaat van de Temptations. Die heet namelijk I was a Rolling Stone.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 Mama just kreeg ik zowaar een oude ansichtkaart. We zijn het haast vergeten, maar ze zijn er nog steeds. En op de achterkant staat geschreven... In een klein dorpje in Frankrijk heb ik deze kaart gekocht. De meeste ansichtkaarten staan te verkleuren in de rekken, want ze worden niet veel meer verkocht. De meeste toeristen zien hier tijdens de vakantie toch erg veel met hun mobiel in de hand. Misschien is een ansichtkaart versturen toch wel veel goedkoper. Eh, groeten Joop. En eens even kijken waar die kaart vandaan komt. Lunerie. Het is een foto van een dorpsplein met een heel klein cafeetje. We hebben ook e-mail, maar die lees ik straks in het tweede uur voor. Maar ik heb hier nog wel even een sms'je die ik eventjes wil behandelen. Ik kreeg een uur geleden kreeg ik hem binnen. Gisteren hebben we de scottelbraai gebruikt en vanavond gaan we barbecuen. Wat is het recept van vandaag? We hebben hier internet. We gaan straks luisteren. Groeten Johan en Els. Wat het recept is, dat horen jullie straks om kwart voor bier. ben er helemaal klaar voor. Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. En we gaan nu luisteren naar een nummer wat heel erg bekend is eh, door eh, verschillende mensen op de plaat gezet. Deze is van Blue Cheer en heet Summertimes Blues. got to raise a fuss. Lord, I got to raise a holler. About a working on summer just to try to earn a dollar. But Lord, I tried to call my baby. I tried to get a date. Sometimes I wonder what I'm gonna do, Lord, there ain't cure for the summertime blues. Well, my mama, papa told me, son, you got to make some money. Well, if you wanna use a car to go riding next Sunday. But Lord, I didn't go to work. I told the boss I was sick. Said. wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blues. I have got to take the weeks, I have got to have a fun vacation. I have got to take my problem to the United Nations. I done told my congressman and he said, quote, Dick boy. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blues. the summertime blues. Wow! Blue Cheer was dat. Uh, Summertime's Blues. Dit zijn de Doors. En die zingen Summer Almost Gone. Summer's almost gone. Summer's almost gone. almost gone. Yeah, it's almost gone. Where will we be when the summer's gone? De blog van Theo Verriet. BlaBlaBlog.nl 1 september 2011. Is Griekenland te redden? 4.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 Ik heb denk ik nooit zo goed opgelet op school, want ik dacht dat ik hier in Griekenland in de Middellandse Zee zwom. En dat is dus niet zo, want Griekenland ligt aan de Ionische Zee. En dat is dus echt heel ander water.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 It's not what I needed or what I wanted, but then again. Living a life. another day. events of yesterday. I guess you never knew how much I needed you. Oh, it's over. dit toch een lekkere plaat, die eh, laatste cd van Anouk. Het nummer heet De Arme Cliché, een vertreffelijk nummer. Iedere week zijn ze er ook bij. En dan heb ik het over eh, Robert Randolph en Family Band. En dit nummer heet Homecoming. trouw aanwezig. En vandaag I'm Looking Through You.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 Clouds are rolling in. The afternoon is heavy on your shoulders. There's a truck out on the four lane, a mile or more away. The whining of his wheels just makes it colder. He's an hour away from riding on your prayers up in the sky. And ten days on the road are barely gone. There's a fire softly burning, supper's on the stove, but it's a light in your spend your time. What's the latest thing the neighbors say? And your mother called last Friday. Sunshine made her cry. You felt the baby move just yesterday. Hey, it's good to be back home. Sometimes this old farm feels like a long lost friend. Yes, and hey, it's good to be back home again. It's the sweetest thing I know of, just spending time with you. It's the little things that make a house a home. Like a fire softly burning, supper on the stove, the light in your eyes, it makes me warm. is so far and feels like a long lost friend. Yes, and hey, it's good to be back. Deze week de Radio 501. Plaats voor je hoop. Deze hele week is de Radio 5 Lijn plaat voor je hoofd. Don't Let Be A Hero van Mos. En iedere vrijdagavond om 10 uur wordt er een nieuwe plaat voor je hoofd.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 Hartelijk welkom in de tweede uur van aflevering 72 van Donderslag. En vandaag natuurlijk ook voor het laatst in de zomerstemming. Tot 4 uur staat de zomer hier nog aan. En dat doen we dan met de platenkeuze van Rob Picard Een zomersrecept in Wat gaan we nu eten? En ik heb nog een donderdisc liggen. Ik begon dit uur voor de laatste keer deze zomer met de donderslag zomerrit. En die is van Zas en heet Le Long de la Route. En omdat de zomer in donderslag bijna is afgelopen... heb ik hier een toepasselijke plaat van Dusty Springfield... The summer is over. The night runs away with the day. The grass that was green is now hay. The summer is over. The rain has tumbled in the sky. Young swallows have learned how to fly. The leaves that were green are no longer so green, it the summer is over. 501. Daverende donderdag. Op 5 september komt het nieuwe album van Buddy Whittington op de markt. Van het album komt de donderdisc Back When The Bino Was Boss. Texans hadn't been hit, but the blokes and the birds, they saw the blues as a gift. It was back when the Vito was boss. We were just trying to get our point across. Paying the price no matter what the cost, back when the Vito was boss. your sound singing in the wind. John and the band still playing your town. 46 years on, still knocking miles down. But back when the Beano was boss, if you didn't live it, it's truly your loss. The soul intact, but the innocence lost. Back when the laatste zomereditie van Donderslag bezig. En dus ook de laatste e-mailberichten. Jacqueline meldt. Ik ben alweer een week terug. Ik ben bezig met het maken van een fotoboek. En ik heb heel veel foto's gemaakt en die ben ik op de computer aan het uitzoeken. Lekker nagenieten dus. Ook een e-mail van Erik. Ik ben alweer druk aan het werk. Ik heb dit jaar een hele luie vakantie gehouden. Ik zou nu genoeg uitgerust moeten zijn, maar dat valt tegen. Eh, Sabrina vertelt... Ik heb eh, met mijn vakantie een erg leuke jongen ontmoet. Ik weet alleen niet hoe het verder moet. We wonen nogal ver bij elkaar vandaan. En dan de allerlaatste e-mail van deze zomeredities van Bondenslag is van Michel. Ik heb drie weken aan de kust van Spanje gezeten. Ik heb erg genoten. Waarschijnlijk ga ik volgend jaar weer. Nou, dat waren ze dan. Iedereen hartelijk bedankt voor de bijdrage. En geniet nog lekker na van je vakantie. Ik ben er helemaal klaar voor. Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. niet om. langzaam kropen langs de weken. Maar eindelijk, daar was hij toch, de zon. De nachten kort, de dagen lang. De ochtend vol van vogelsang, Het scherpe hoge zoemen van een mug. Dan denk je, ha, daar is hij dan dit wordt minstens een zomer van een eeuw. Maar lieve mensen, oh wat gaat dat vlug. Het is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer. Een parasol om het felle licht te zeven. En in je kleren schuurde zacht het zand. En is morgens vissen in de zon en zwemmen tot zover je kon. Bevoeren met een boot en end op zee. Het is jammer dat het overging, het is allemaal herinnering. Daar doen we dan de hele Vrije Schaap met de vijf poten van de gelijknamige tv-serie die op de tv te zien was geweest. Meet Me in the Indian Summer. En een Indian Summer is zoiets als een soort nazomer. En een Indian Summer wordt gezongen door Van Morrison. don't you know So you know how much I care. It's beyond my comprehension. Cause I love you on the square. It's not bound by any definition. Hell isn't written in the stars. It's not limited like Saturn. It isn't ruled by Mercury or Mars. Oh, won't you meet me early, the Indian summer? Where we go walking down by the weeping willow tree. Leo, won't you meet me early, the Indian summer? we go walking to eternity. It's not modeled you It is in worship like the sun. It's not like it unto any other. And it will never come undone. Ben op vakantie geweest. Ik kan dat iedereen van harte afraden. Niet aan beginnen, luisteraars. Ik had een tweedehands caravan gekocht voor 500 pi uit de Via Via. Nou, dan zou je toch denken dat dat wel goed zit. En hij zag er prachtig uit toen ik hem kocht. Alleen jammer dat die vrouw, die man was overleden... en die stond te huilen bij het afscheid van de caravan... alleen jammer dat die oude knoert de niet bij had verteld... dat ze dan nou ook een trekhaak nodig hebt voor 795 euro ex-BTW. En mijn vrouw en ik wilden altijd al een keer naar de Zwitserse bergen... dus ik zeg, kom, we gaan. Nou, we waren de A4 nog niet opgereden of mijn feestnaar begaf het. Gelukkig hadden we, omdat we op vakantie gingen, uiteraard een panty bij ons. Die hebben we toen gebruikt als feestnaar. En geloof me, dan kom je gegarandeerd bij een vakbekwame garage terecht. Die met veel plezier, voor een verhoogd zomertarief, een rubberen riempie van twee tientjes in je motor zet voor 400 euro piek. En bij de grens ging het weer fout. Want de politie houdt in juni bij de grens namelijk controles om te kijken of die goed gekeurd zijn. Maar wisten jullie dat er in Zundert een hele bekwame caravanspecialist zit? Hij is niet goedkoop, maar wel heel goed. Ja, dat was leuk Zundert. Daar hebben we nog twee dagen in het wapen van Zundert gelogeerd. Daar hebben we een hele leuke tijd gehad. Met een wiskundeleraar en zijn twee zonen. Nou, en toen... Erg, hè? Nou, ik zou je vertellen, dat is echt waar. Ik, ik heb vorig jaar heb ik deze dia gekocht op een rommelmarkt met een bak met allemaal dia's. Zat hij tussen. En dan ben ik elke keer ben ik als de dood dat die vent in de zaal zit. Hij is er niet, hè? Nee. Nou, en toen zijn we tot diep in de nacht doorgereden, omdat we nogal wat tijd hadden verloren. En toen we bij Basel aankwamen in het pikken nou dan blijkt dat zo'n caravan in parkeren nog behoorlijk moeilijk is. Zeker als je vrouw buiten staat om aanwijzingen te geven. Maar wisten jullie dat er in Basel een hele bekwame caravanreparateur zit? Hij is niet goedkoop, maar wel heel bekwaam. Hij zet binnen twee dagen een hele nieuwe wand in je caravan. En toen konden we kiezen tussen de Goddardtunnel of daar overheen. Mevrouw, door, door, door de tunnel. Ik zei, nee, we zijn in Zwitserland, dan wil ik die bergen wel eens zien. Ik kom hier voor de frisse lucht en niet te gaan staan smeulen in de een of andere tunnel. Neem dat laatste stukje er maar uit, Kees. <laughs> dus we gingen de bergen op. Kijk daar tegenop, dat gaat nog wel. Maar als je naar beneden gaat, dan remt zo'n caravan automatisch af. Er zit een pennetje in die stang en als je auto overremt, dan remt je caravan ook automatisch af. Bij mij lukte dat ook. Helaas maar één keer. Toen blokkeerden bij mij de remmen van dat kreng en die wilde niet meer los. Maar wisten jullie dat ze in Huntakliebe Globen... dat is een plaatsje aan de voet van de strudelknudel... dat ze daar een hele goede remmenspecialist hebben zitten? Niet goedkoop, maar wel heel duur. Eh, die hebt er toen ook gelijk voor iets meer geld een slingerbedwinger opgezet. Een slingerbedwinger, kent u dat? Dat is een stang tussen je auto en je en die voorkomt als je kerven gaat slingeren. En je hebt in Zwitserland hele scherpe haarspeelbochten, ken ik je verklappen. Zeker bij het romantische plaatje Zwansenglans. Reeds bij de tweede bocht hoorde ik een oorverdovend gekraak. En toen bleek dat die slingerbedwinger dwars door mijn en zo de kopkeuken in was geramd. Maar wisten jullie dat ze daar bij de tweede haarspeelbocht, voordat je een dorpje inrijdt, een schitterend ravijn hebben. En gelukkig lagen er al tien caravans in. Want het valt nog niet mee om op aanwijzingen van je vrouw zo'n caravan achteruit het ravijn in te rijden. Dankjewel. Muziek van Alan Clark van zijn laatste CD uit 2010. Prachtig mooi nummer, Wonderful Day. Gotta get away, cause life is coming at me fast. Without a single sign of slowing down. And lately all I ever see are shadows casting over me. Something better turn this tide around. But I can't crystal mind. There's really only so much I can take. To be always in the rain ain't no good for any man. Every now and then I need a little break. Het is eh, half bier. Eh, ja, hier komt de laatste zomerse platenkeuze van Rob Ricard. want we zijn aan het afsluiten deze zomeredities. de tijd gaat snel en het is alweer 1 september en de dagen worden alweer korter. En eh, Rob die heeft nog iets bedacht voor deze platenkeuze. Goedemiddag wederom terug. En wat voor summertime, want daar ging het om. Welke uitvoering heb je nou weer, eh, bedacht? Oh, sorry. Ja, we zijn weer terug. We zijn er weer in 1969. Kan je eventjes die 25 andere uitvoeringen noemen? Die 2599? <laughs> andere uitvoeringen. Daar ben ik wel zeer benieuwd naar. En ik noem die ene dan. Oh. Die we wel doen. Oh, is de, is de, eh, wacht, wacht even hoor. De uitvoering die je hebt gekozen, eh, komt die ook uit Amerika, of niet? Die komt uit Nederland. Die komt uit Nederland. Ah, ik ken een paar mensen die Summertime hebben op de plaat hebben gezet in Nederland. Uh, eh, Eén daarvan is... Nou, zeg jij het maar. Want anders ga ik hem misschien raden. En dan ben jij je... je het kwijt? Je, je primeur. ja, nou, nee, want... Ik heb 1969, dus dat is geen primeur meer. Nee? Nee. Ja, maar in, in donderslag wel. Oh. We hebben hier een scoop, dames en heren. Rob Ricard, die gaat vertellen wat voor Summertime hij ons nu gaat voorschotelen. Ja, we hadden net een kleine storing, maar we hadden het over summertime. Hallo, ben je er nog? Hallo? Ja. Ja. Er was even een kleine storing of zo. We vielen even weg. En je had het over summertime. Ik viel niet weg. Wie viel er dan weg? Dat weet ik niet. Ik niet hoor. Oh, oh nou. eh, dat was waarschijnlijk Ziggo. Oh, dat, dat kan ook. regelmatig weg. Oké. All, in one, hè? dat moet je absoluut niet doen. Dat is niks. Nee, nee, oké. Maar... Ehm, Summertime, eh, uit 1969 of zo, zei je? ja, van de Nederlandse band Brainbox. Ah, Brainbox. Ja, de scoop, hè? Ja, je hebt toch de scoop te pakken. Brainbox, nou, kondig hem even officieel aan, dan ga ik hem starten. Nou, ehm, ja, helaas dan uh, alweer de laatste zomerplaat. Ja, jammer. Maar nou, we hopen nog op een mooie nazomer. Maar we gaan de zomer uithuilen met Brainbox en Summertime uit 1969. Oké, ik spreek je volgende week weer. Oké. Okay. Hoi. caught on meer hetzelfde zijn. Dit is Radio 501. Is Radio 501. Het liedje heet Nooit meer kamperen. Het is een, eh, een eigen kampeerervaring. Ik weet niet of je ons eens hebt gekampeerd. En als je dan op zo'n camping aankomt. En het is hutje mutje helemaal vol. Die hele camping helemaal druk. En er is nergens meer plek, behalve bij de play. Maar ja, daar ga je niet staan. En dan zie je beneden bij de beek zie je dan een prachtige plek. Met zo'n mooie treurbeuk voor de schaduw. En er staat helemaal niemand. En dan denk weer eigenlijk, dat is ook raar eigenlijk. Dan ga je daar staan met je tent. Moet u niet doen. Moet u niet doen. U zal er tijdens het liedje achterkomen waarom niet. Maar het heet niet voor niks nooit meer kamperen. Ja. Eh, nooit meer kamperen. Dat is ook de tekst die u gaat zingen, dames en heren. Nooit meer kamperen. En om het nu eenvoudig te houden, want het moet natuurlijk in één keer goed gaan, zo'n liedje. Heb ik het eh, heel eenvoudig gedaan. Als de muziek stopt, dan zingen wij met z'n allen nooit meer kamperen. Zo simpel is het. Dus de muziek begint en dan ga je zoiets als dit. En dan stopt de muziek en dan jullie met z'n allen... Nooit meer kamperen. Nou, dat is het idee van het liedje is niet zo ingewikkeld hoor. Doet u maar gewoon mee, hè. Zullen we nog een keertje repeteren? Muziek stopt. Jullie met z'n allen? het meer kamperen. Nou, nee. Nee. Dat is nou toch niet het warme bad waar ik op gehoopt had, eh, dames en heren. Ik denk iedereen zit mee. Kijk, er zullen een paar mensen zijn die niet meezingen. Die denken bij de eigen, je krijgt het einde weer. Ik heb net de panty gekregen. Dat kan ik me voorstellen, maar de rest kan er gewoon meezingen. We maken het uit, je doe gewoon mee. Hè? Zingen is gewoon een vorm van creatief uitademen, dames en heren. Gewoon, eh, doe maar wat. Als je die kan zingen, doe eh, je gewoon... Is ook goed. Ik ken ook helemaal niet zingen hoor, eigenlijk. Ik kan helemaal niet zingen. Wij moesten vroeger, toen we klein waren thuis, moesten wij wel zingen. Want wij hadden geen slot op de wc-deur. Gaan we er een keer repeteren, hè, met z'n allen. Komt-ie, nog een keer. De muziek stopt, jullie met z'n allen. Ja! Nooit meer proberen. Prachtig, prachtig. Heel goed. Heel goed, daar gaat hij. Ze zeiden, joh, dat moet je eens proberen. Miljoenen Nederlanders gaan kamperen. Met een tentje in het gras, slapen op een luchtmatras. Je zal je daar zo prima amuseren. En het leven in de buitenlucht waarderen. Bij aankomst was het net. Jongen, jongen, jongen. Er zijn er altijd weer een paar die het verpesten voor de rest. Dat is zo flauw was er nergens meer een plekje. Alleen nog bij de play achter een hekje. Maar toen ik naar beneden keek, zag ik een hele mooie beek. En ik wist het meteen, dit wordt mijn stekkie. Ik ben altijd bereid om iets te leren. Je moet dat bij jezelf stimuleren. Ik voel me echt een stoere vent, behalve met die klote tent. Na een uur liep ik te hijgen als een hartpatiënt. Ik stond te kloten in de schemering met een Taiwanese handleiding. Ik probeerde nog om iets te construeren. Maar ik dacht 'Op bij mijn eigen te kleren. Je krijgt de kleren. Nooit meer kamperen. Oh, heel goed, dankjewel. Op de heuvel zag ik toen twee dikke heren. Ze stonden mij al lang te observeren van achter een paar groene coniferen. Ze kwamen naar de waterkant met een biertje in de hand. Terwijl ik met die tent stond te jongleren. Ze kwamen langs uit leedvermaak. Ze vroegen lachend, doet u dit vaak? Ik had geen zin om verder nog te discussiëren. Ik begon me aan de te irriteren. En dus zong ik voor de heren. Nooit meer kamperen. Ik heb je op je geramd. Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Je hebt nu nog maar één tand. Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. In het donker is het moeilijk concentreren. Maar ik wist zo waar een tent te fabriceren. Nou ja, het leek een grote trom met een hoepeltje erom ik kan het echt niet anders formuleren. Ik lag daar in mijn tent te transpireren en van de muggenbulten jeukend te creperen. Maar de stilte van de streek en het ruisen van de beek zorgde dat ik langzaam ging kalmeren. En na het tellen van menig schaap viel ik als een blok in slaap. Ik droomde dat ik in een bootje zat <laughs> en de pijls in mijn handen had. Ik heb nog geprobeerd mijn tijd te keren, maar je kan een overstroming niet negeren. Langzaam dreef ik af, terwijl mijn hoepeltje het begaf. Ik dacht, ik moet ze alarmeren, dus ik riep. Nooit meer kan Mijn hoepel is over de ocean. Mijn hoepel is over de sea. Mijn hoepel is over de ocean. Zo breng weg mij op bol to me, to Tot slot wil ik u dan maar informeren. En ik weet wel dat u liever gaat pauzeren. Maar het moet me van het hart. Gedeelde smart is halve smart. Ik ken hier zomaar uren debatteren. Maar mensen, stap niet in die hel gewoon een lekker droog hotel. Ach, het ken allemaal verkeren. Om eens een wijze spreuk van Brero te citeren. Zo hou je oude dichters toch in ere. Maar geloof me, wat zou ik beweren? Nooit meer kamperen. Heel goed, heel goed. Ik ken alleen maar adviseren. Nooit meer kamperen. Ja, prachtig, heel goed. Nog eentje. Ik ken alleen maar adviseren. meer kamperen. Inderdaad, dankjewel. What a drag it is getting up. doctor vraag: wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <laughs> Donderslag! <laughs> vandaag, tijdens de laatste zomereditie van Donderslag, gaan we kalfsnietelspits met aardappelschijfjes maken. En dat is een hoofdgerecht voor vier personen. De volgende ingrediënten zijn daarvoor nodig. 1 rode paprika, 1 bakje champignons, 1 schaaltje kalfsnietsel, circa 300 gram, 5 eetlepels olijfolie, Twee zakjes met tomaat, paprika en aardappelschijfjes a 425 gram. 1 zakje frisé sla. 1 bakje verse Thousand Island dressing 100 gram. En 150 ml knoflooksaus. En de volgende materialen zijn daarvoor nodig. Dat zijn namelijk de spiezen. Dit gaan we als volgt bereiden. De paprika schoonmaken en in stukken snijden en alle pitjes verwijderen. De champignon met keukenpapier schoonvegen. De kalfsnietsel in blokjes snijden. Dan in een koekenpan 3 eetlepels olie en daarin de aardappelschijfjes bakken. De sla schoonmaken en met de dressing mengen. De groente en het vlees om en om aan de spiezen rijgen. Dan met peper en zout bestrooien. De spiezen met de rest van de olie bestrijken en in een grillpan of op de barbecue in 3 à 4 minuten rondom grillen tot het vlees van buiten bruin en van binnen rosé is.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 En dan heb ik het over Ben Lonkel Sol. Dit is Back For You. Yes, I'm always coming back for you. Mm, no matter what you put me through. oh, and though your parents hate me so, I just want you to know I'll always bring it right here back to you. I know you don't clean up the crib. Mm, oh, I wish you'd cook a little bit. I stay out late, you're throwing fears. Always bring it back to you. Sometimes I wonder why. scrabble we those vandaag in de laatste zomereditie van Donderslag gaan we naar Las Vegas. Las Vegas betekent in het Spaans de weilanden. Het ligt in de staat Nevada in de Verenigde Staten van Amerika. En Las Vegas is gesticht in 1905 en werd officieel tot stad benoemd in 1911. Het is vooral bekend om zijn extravagante casino's. Ook zijn er kapelletjes waar je snel kan trouwen. Las Vegas heeft heel veel neonverlichting en de skyline is daardoor s'avonds van grote afstand herkenbaar vanuit de omliggende woestijn. In Las Vegas en omgeving wonen ongeveer 2 miljoen mensen en Las Vegas is een van de snelst groeiende steden in de Verenigde Staten. Las Vegas is sinds een aantal jaren de grootste amusementindustrie ter wereld. Er zijn honderden hotels en de bekendste bevinden zich aan de strip. En de strip is een lang stuk van Las Vegas Boulevard en heeft een lengte van 6,5 kilometer. In de zomer hangt er in Las Vegas een verzengende hitte. Juli is de warmste maand van het jaar met een gemiddelde maximumtemperatuur van 41 graden Celsius. De nachttemperaturen blijven dan steken boven de 30 graden. Een van de grootste artiesten die in Las Vegas optrad was Elvis Presley. Hij bracht het nummer Viva Las Vegas. bright light said gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Fever, Las Vegas with your neon flashing and your one arm bandits crashing. All those hopes down the drain. Fever, Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. If it costs me my very last dime. If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Uh, Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva! Donderslag. Donderslag. Op donderdag. Oh, donderslag. hemel. Donderslag. Yeah. Rogie, bedankt. Rogie, bedankt. Yeah. Opgelucht? Hé? Opgelucht? Ja. Het is over, over, over. Dit was de laatste zomerse donderslag. Nog een paar minuten en dan schakel ik hier in Studio 11 de zomer uit. En volgende week gaan we weer verder met de reguliere afleveringen van Donderslag. Als je me wilt mailen over deze zomeredities van Donderslag... of misschien heb je op je vakantiebestemming een mooie zomerrit gehoord... mail me dan. Mijn e-mailadres is 51rvd.gmail.com. Allerlei zaken over de donderslag kun je nalezen op mijn weblog rvd501.web-log.nl. En voor nog meer informatie kun je natuurlijk kijken op wwwradio Ik ben verder op dit internet ook nog te vinden op Hives, Facebook en Twitter onder de naam RVD501. We gaan dank praten, het Radio 501 team bedankt, Theo Verriet bedankt voor je blablablog. blog, Kaar, hartelijk dank voor jouw fabuleuze platenkeuze en mijn redactieleden bedankt. En eh, ja, mijn redactie, ja, daar moet ik er nog even bij zeggen. Jullie mogen nu op vakantie en dat gaan ze ook doen hoor. En jullie thuis en ook op de vakantielocatie, hartelijk dank voor het luisteren. Volgende week ben ik er weer met een reguliere donderslag op dezelfde dag. Dezelfde tijd, dezelfde zender, Radio 501.